ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe leider. Premier en voorman Rishi Sunak is net afgetreden en heeft ontslag ingediend bij koning Charles. Dat heeft alles te maken met de allergrootste verkiezingsnederlaag ooit gisteravond voor de conservatieven. Voor zijn ambtswoning Downing Street 10 zei Sunak net sorry en zei hij dat de kiezers hebben gesproken. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. Keir Starmer neemt een stokje nu van hem over. Zijn Labour-partij is de grote winnaar van de Britse verkiezingen. Het Openbaar Ministerie wil dat een man van 25 uit Schagen... drie jaar cel en tbs met dwangverpleging krijgt voor kindermisbruik. De man bood zich als oppas aan op Marktplaats... en zou een oppaskindje van één jaar seksueel hebben misbruikt. En ook zou hij seks met dieren hebben gehad. Een tegenvaller voor Ian Maatsen. De verdediger is ziek en reist daarom vandaag niet mee met Oranje naar Berlijn. Daar is morgenavond de kwartfinale tegen Turkije. Wel is er positief nieuws over Steven Bergwijn. Want hij viel tijdens de achtste finale tegen Roemenië uit met een blessure. Maar vanochtend stond hij weer op het trainingsveld. En voor de allerlelijkste website van het jaar moet je naar taxipol.nl. De pagina van een taxibedrijf uit Groningen. Ja, het is een soort reis naar het verleden. Inclusief bewegende wereldbolletjes en andere gifjes. En als extraatje is ook de stem te horen van de eigenaar. Die het telefoonnummer voorleest. Het, het nummer van de taxi is 050 3 ja, helemaal vindt is dus. Eh, volgens de jury lijkt de website uit een andere tijd te komen. En dat is ook zo, vertelt de eigenaar tegen RTV Noord. Hij heeft de website zelf nog gebouwd in een simpel Windows-programmaatje. En updaten, dat kan niet, want hij is alle wachtwoorden kwijt. Het weer dan nog. Het is een grijs dagje met vanmiddag op veel plekken motregen. En een graadje of 18 wordt het. Morgen begint met buien. Later droogt het op en gaan we de zon wat vaker zien. Het wordt dan tussen de 17 en 20 graden.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 I'm such a baby, yeah, the dolphins make me cry. richest, you fetish lifestyle so rich and famous. Robin Leach will get jealous, half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home.